Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Koord voor Oost-Congo ondertekend. Daarmee wordt de inzet van een VN-interventiemacht mogelijk. Die moet een eind maken aan bijna 20 jaar strijd in Oost-Congo. Het akkoord werd getekend door 11 Midden- en Zuid-Afrikaanse landen, waaronder Congo zelf. De rebellengroepen die in Oost-Congo vechten waren niet bij het akkoord betrokken. is daarom de vraag of het akkoord werkelijk een eind kan maken aan de strijd die al bijna 20 jaar duurt. Vredesbesprekingen in Oeganda leveren tot nu toe weinig op. In Enschede is de brand in een winkelcentrum onder controle. De brand ontstond vannacht rond 4 uur in een cafetaria. Vijf winkels zijn verwoest. Alleen een Aldi-supermarkt in het kleine buurtwinkelcentrum bleef gespaard. Vanwege rookontwikkeling werden zo'n 30 omwonenden in een verzorgingshuis ondergebracht. In de loop van de ochtend konden ze terug naar huis. Het Rode Kruis heeft een verwarmde tent ingericht om te voorkomen dat hulpverleners onderkoeld raken. Over de oorzaak van de brand in Enschede-Zuid is nog niets bekend. De Iraakse president Jalal Talabani is aan de beterende hand. In december werd de 79-jarige president aan hersenbloeding overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Volgens een Iraakse arts kan hij nu weer praten. Ook is de arts hoopvol dat Talabani snel kan terugkeren naar Irak. In de Mexicaanse badplaats Acapulco is gisteren een Belgische zakenman doodgeschoten. Criminelen schoten hem in zijn borst toen hij weigerde zijn Mercedes af te staan. De Belg woonde al jaren in Mexico-stad en had een buitenverblijf in Acapulco. De man zou al meer dan een jaar bewaakt worden door bodyguards... vanwege een conflict met een voormalige Mexicaanse zakenpartner. Het weer bewolkt en in een groot deel van het land nog steeds sneeuw. Verder lichte vorst. De sneeuw gaat geleidelijk in het noorden en westen over in natte sneeuw en motregen. Door 2 of 3 graden. In het zuidoosten en oosten ligt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het... Dit is René Passet van de ANWB. De A12, de Utrechtse baan, is in beide richtingen dicht tussen Den Haag-Bezuidenhout en Den Haag-Malieveld. Dat heeft te maken met een gesprongen waterleiding. Het verkeer moet voorlopig omrijden via de noordelijke randweg van Den Haag.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 U luisterde naar Earl Claff met het album Fingerpainting uit 1977. En het nummer wat ik draaide was Keep Your Eye on the Sparrow. Misschien heeft u het ook wel herkend, want het was namelijk het thema van de tv-serie Barretta uit ehm, de periode 1975-1978. We gaan de film en tv-muziek een klein beetje verlaten en we gaan eh, weer terug in de tijd met eh, de Dizzy Gillespie Big Band... Een nummer van eind jaren uh, eh, 40, Roundabout Midnight. And now, ladies and gentlemen, we would like to play a number that was composed by one of my uh, best friends and contemporaries, Thelonious Monk, and it's Roundabout Midnight. heeft geluisterd naar Dizzy Gillespie. Ehm, en na Roundabout Midnight ben ik verder gegaan met Minor Walk... van het album 1946-1949, The Small Group Sessions. Een album met vooral Cubaanse invloeden. En op trompet hoorde u onder andere Kenny Dorham. We gaan verder eh, met Count Basie van het album 88 Basie Street eh, Bluesville... mercy and tell me what's wrong with me. Will somebody have mercy? Tell me what is wrong with me. forget what these women do to me. Let me tell you when I think. they start acting up all over again. happened to me Now let me tell you I'm going down to the bus station I've got my suitcase in my hand uh, I'm going down to the bus station in my hand I'm gonna grab me an armful of greyhound And ride just as far as I can mercy on me. Won't somebody please have mercy? Please tell me what's wrong with me. I've been wandering around trying to figure out women trying to do to me. I stand, I'm standing here wondering. I'm wondering, will a matchbox hold my clothes? Lord, I don't have too many to go geluisterd naar Lou Rolls met Somebody Have Mercy... van eh, het verzamelalbum Best of Capital Jazz and Blues. Vorige uitzending heb ik Lou Rolls ook al gedraaid eh, als een verzoekje. Toen kon ik het niet helemaal afmaken vanwege de tijd. Dus vandaag nog een keer eh, een herkansing voor Lou, Lou Rolls... met een heel ander nummer, maar net zo goed. We gaan verder met Ella Fitzgerald van het album Basin Street Blues. En u hoort Basin Street, waarin zij samen met een al onbekende eh, Louis Armstrong optreedt. geluisterd naar Carol Emerald met Just One Dance... van het album Deleted Scenes from the Cutting Floor. Caro Emerald komt eh, over twee weken in Haarlem... met een uh, try-out voor eh, haar nieuwe tour. Ehm, er schijnt ook een album aan te komen. Dus ik ben heel erg benieuwd of zij in Haarlem... ook nummers gaat spelen van het nieuwe album. Het is nog, het is nog niet uit het nieuwe album. En ik ben heel gelukkig dat ik er ook heen kan gaan... Uh, Haarlem is al uitverkocht, maar wees getrouwd als u heel graag Caro Emerald wil, eh, wil zien... dan kunt u bijvoorbeeld ook op 11 maart in de Royal Albert Hall in Londen terecht... waar eh, nog kaarten voor te krijgen zijn. Haar liveshows zijn, schijnen fantastisch te zijn, dus ik ben ja, razend benieuwd om dat zelf ook een keer mee te maken. Ehm, we gaan verder met ehm, Henry Mancini weer. We hebben eerder al een nummer gedraaid van de, Peter Gunn. Ik heb eh, nog een nummer van een, eh, van een album dat heet The Jazz Sound of Peter Gunn. Dus de nummers die voor de tv-serie destijds zijn gemaakt, daar is een, eh, zijn ook jazzvarianten van gemaakt. ik ga een nummer draaien dat heet Goofing at the Coffee House. En het komt van het album The Jazz Sound of Peter Gunn uit 1959. sanctified number. Which is based off of a Catholic chant and has that good Pentecostal feeling to it and has been flavored with a Baptist beat, but fitting only for a Methodist church. But anyway, we'd like to play this holy number, which features our basis, Cleveland Eden. And the name of this great composition is Amen. U luistert naar Donald Byrd en Pepper Adams in ehm, het nummer Amen, opgenomen eh, in de St. George's eh, Jazz Club, eh, St. Louis, Missouri in 1961. naast Donald Byrd op trompet, Pepper Adams op bariton sax, Herbie Henkel op piano, Cleveland Eaton op bas en Teddy Robinson op drums. We gaan verder met Art Pepper. Art Pepper, een enorme carrière achter de rug eh, van 1943 tot 1951 onder andere bij Stan Kenton gespeeld. Begon toen eh, ja, helaas aan de, of misschien ook wel niet, aan de, aan de drugs. Hij heeft een aantal periodes gehad waarin hij eh, afwisselde met muziek en gevangenis. Maar zoals vele artiesten kon hij blijkbaar ook niet ontkomen aan de drugs. Maar hij was nog steeds prachtige muziek gemaakt. En eigenlijk in het tweede deel van zijn carrière Ehm, zo ongeveer vanaf 1977 begon hij als leider in New York en heeft geweldige muziek gemaakt. Hij heeft onder andere toen drie avonden opgetreden in de Village Vanguard. Daar zijn live-opnames van gemaakt. Ehm, volgens zijn eh, biografie stond hij stijf onder de cocaïne, maar hij heeft eh, ja, prachtige muziek gemaakt. Ik ga het nummer draaien uit, eh, uit die collectie Blues voor de MUZIEK Da for See hmm? you later. Don't forget, we have records for sale by the door. luisterde naar een live nummer van Art Pepper, Blues for Heard. We gaan eruit met een ander live nummer. Ehm, helaas zit het er alweer op. Mocht u eh, zin hebben in live muziek, kunt u vanmiddag nog terecht in de krocht in Zandvoort. Aanstaande vrijdag kunt u terecht in Café Oomstee in de Zeestraat. Ehm, we gaan eruit met het nummer Moning van Art Blakey in de Jazz Messengers. Live opgenomen in eh, 1958 in het Koorhuis in Scheveningen. U hoort onder andere eh, Lee Morgan op trompet, Benny Golson op sax, Bobby Timmons op piano, Jimmy Merritt op bas en Art Blakey zelf op drums.